uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Er is een landelijk watertekort in Nederland... maar de drinkwatervoorziening komt nog niet in gevaar. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het huidige tekort aan water heeft vooral gevolgen voor de landbouw... de natuur, de scheepvaart en de industrie. Huishoudens wordt wel geadviseerd zuinig te zijn met water. Het tekort aan neerslag komt de komende weken uit... boven het record uit 1976. De commissie Waterverdeling heeft opgeschaald naar de voorlaatste fase... voordat er sprake is van een landelijke crisis situatie. Internetplatform Reddit is gehackt. Daardoor kunnen gebruikersdata en gegevens van medewerkers in vreemde handen terecht zijn gekomen. Het gaat om gegevens, mailadressen en berichten uit de periode tussen 2005 en 2007. De inbreker kwam aan de data door de accounts van een paar medewerkers te hacken. De gegevens waren alleen te lezen, niet te bewerken. Hoeveel gebruikers en medewerkers van Reddit zijn getroffen, zegt het platform niet. Wereldwijd heeft Reddit honderden miljoenen gebruikers. De Nederlandse versie heeft er 217.000. Chefdirigent Daniele Gatti is ontslagen bij het Koninklijke Concertgebouworkest. Na een publicatie in de Washington Post over ongepast gedrag... melden zich ook een aantal vrouwelijke muzici van het Concertgebouw. Volgens het Concertgebouworkest heeft dit geleid tot onherstelbare beschadiging van het vertrouwen in de Italiaanse dirigent. In Laos wordt sinds maandag een 30-jarige Nederlander vermist. Martijn Lahuis uit Hogeveen was met vrienden en een gids aan het kajak in de jungle... toen de stroming plots krachtiger werd en zijn kajak een boom raakte. De anderen in het gezelschap konden veilig de kant bereiken... maar van Lahuis is sindsdien niets meer vernomen. Er wordt voortdurend naar hem gezocht. Zijn familie wil nu een zoekactie met een helikopter organiseren... maar dat kost duizenden euro's.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 en hartelijk welkom bij Matchbox op deze 2 augustus van het jaar 2018. U gaat luisteren naar aflevering 243. En dit programma is te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren, dan kan dat via internet zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zometeen met de Beatles en daarna Gene Vincent en de Blue Caps. Veel plezier het komende uur. pretty baby, won't you talk with me? Come on, pretty baby, give me one more chance. Try to save our romance, slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me little loving, give me little loving. Ow! If you want our love to last. you home, baby, after school. Carry your books home too. But now you got a boyfriend yeah. down the street. Baby, what you trying to do? You better slow down. Baby, now you're moving way too fast. You gotta give me little loving, give me little loving. if you wanna with your big blue eyes. Don't want you looking at other guys. Got to make you give me one more chance. I can't keep still, so baby, let's dance. Well, the blue jean bop is the bop for me. Well, it's a pop, it's a dungaree, dungaree. You dip your hip, free your knee. Squeal on your heel, baby, one, two, three. Well, blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop, blue jean bop, baby, blue jean bop. Baby, won't you bop a jean? Bop, yeah, bop. you. Well, my heart starts a hopping like a kangaroo. My feet do things I've never done before. Well, the blue jean, baby, give me more, more, more. Well, blue jean bob, blue jean bob, oh, baby, blue jean bob, blue jean bob, oh, baby, blue jean bob, baby, won't you bob the jean right again? Blue cat, go! In blue jean, a blue jean baby, a jean, a blue jean a blue jean, a 1956 waren dit Gene Vincent en zijn Blue Caps en Blue Jean Bob. En ehm, dat is op zich een eh, fantastisch nummer. Maar in 1999 maakte Paul McCartney er ook een versie van op zijn album Run Devil Run. En die was ook niet mis. En we begonnen met de Beatles, want vandaag 61, in 1961, dus 57 jaar geleden... kwamen de Beatles voor het eerst als huisband optreden in de Cavern in Liverpool. En daarom hebben we even een nummer van ze gedraaid. Verleden week draaide ik een nummer van Larry Williams, eh, Short Fat Fanny... En toen zei ik al van, ze, hij heeft niet alleen dat gedaan... maar ook bijvoorbeeld Slow Down, het nummer wat we net draaiden van de Beatles... En dat verscheen op het EP in 1964. Eh, de EP heette Long Tall Sally. Nu even wat rustigs van de LP Solar Fire. Een compositie van Bob Dylan, uitgevoerd door Manfred Mann's Earth Band. Hier is Father of Day. jaar was 1973 en dit was Manfred Mann's Earth Band met Father of Day. Een compositie dus van Bob Dylan. En dan zijn we toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 wel te verstaan. Vijf nieuwe binnenkomers. En de eerste vier staan keurig op een rijtje van 40 naar 37. De eerste dus op 40, Elvis Presley en Your Time Hasn't Come Yet. Your time hasn't come yet, baby. You got a lot of dreams to go. Your time hasn't come yet, baby, but when it does, your heart will know. You're gonna be a beautiful woman because you're such a beautiful child. And when you start to bloom just like a rose in June, I bet the schoolboys all go wild. But right now, your time hasn't come yet, baby. You gotta life's still a lollipop haven. With teddy bears at the foot of your bed. The little boy next door who only makes you sore is gonna someday turn your head. But right now, your time hasn't come yet, baby. You got a few dreams to go. Your time hasn't come yet, baby. When it does, your heart will know. You're gonna grow overnight dating smile. And then a lucky guy will see you and wanna walk you down the aisle. But meanwhile, your time hasn't come yet, baby. You got a few dreams to go. Your time hasn't come yet, baby. When it does, your heart will know. When it does, your heart will know. When it does, your heart will know. Dat was op nummer 40 Elvis Presley, Your Time Hasn't Come Yet. En het was een track van het eh, album Speedway. Oké, okay, eh, naar de film genoemd dus. Eh, de volgende staat op 39 en dat is Roy Orbison met Walk On. Walk on If we should meet walk on, on down the street. don't fall. 39 en of die nou eh, een grote hit met het nummer heeft gehad of niet. Zingen, dat kan Roy Orbison. Weer een plaatje hoger op 38 vinden we de Timebox. Baggin'. Put your loving baby. I'm begging. Op 38 Timebox en Baggin. En één plaatje over de Amerikaanse band The Can't Heat. Met hun eerste single hit. En die heet On The Road Again. Mm. road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out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 on some roads all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. was eh, nummer 37, Kent Heat, met On The Road Again. En eh, de meeste bandleden hadden bijnamen. De zanger heette Bob the Bear Hyde. En er was er nog eentje, die heette Blind Owl Wilson. Alleen maar omdat hij een bril droeg. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer op 26. En dat is dus... De klapper van de week. week. Kom binnen op 26, The Beach Boys en Do It Again. Kom maar. It's all In 1965 werd er een satelliet gelanceerd en die heette Early Bird. En toen dacht André Brasseur, daar ga ik een liedje over schrijven. En dat deed hij, Early Bird. Ehm, als je op visite gaat, bij wie dan ook... dan gaat het altijd wel een keer over muziek. Eh, zo afgelopen zaterdag ook. We kregen het over, op een gegeven ogenblik over Joe Jackson... en Is She Really Going Out With Him? Eh, hij had eerst een studioopname gemaakt en die deed helemaal niets... Maar de live versie wel. 1, 2, 3, 4. Pretty women are walking with gorillas down my street.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 tonight. Is she really going out with him? If my eyes don't deceive me, there's something going on around here. Tonight's the night when I go to all the parties down my street. I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look around. there, where? Junie with a new boyfriend. They say the looks don't count for much, and so there goes your proof. Is she really good? tonight? Is she really going out with him? If my eyes don't deceive me, there's something going on around here. But if looks kill, kill. There's a man. cause I've had my fill. Listen, you take your hands from her head. I get so mean around this scene. Whoa. Don't they see me? There's something going wrong around here. Jackson uit 1986 met Is She Really Going Out With Him? Een grote hit voor hem. De tip van Willem. En die komt eh, vandaag van het album Brainwashed van George Harrison. Hij is daar zo'n 10 tot 15 jaar mee bezig geweest met dat album. Niet achter elkaar, maar zo doen het dan eens even wat. En op een gegeven ogenblik, toen werd George ziek. En toen duurde het natuurlijk allemaal nog langer. En op een gegeven moment toen vroeg hij aan zijn zoon Danny en aan Jeff Lynn of zij het album voor hem wilde afmaken. En dat hebben ze gedaan. Het album werd in 2002 eh, postuum uitgebracht, want George overleed een jaar daarvoor. En ehm, Willem heeft gekozen voor het nummer P2 Vatican Blues, Last Saturday Night. Want in dat nummer wordt het katholicisme behoorlijk onder vuur genomen. Hier is George Harrison. at the ceiling from below. A splendid Michelangelo fill my heart with delight. That's Saturday night. I ride believing from home. Find every step inside saint Peter's dome. Claustrophobic and ex-Catholic Saturday night. Now, how come nobody really Puff of white smoke knocked me out. Truth is hiding, lurking, banking. Things I do at night. It's quite suspicious, to say the least. Even mentioned it to my local priest. 是你。 Joost is geweldig. Maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat uh, Willem en ik dit nummer textueel fantastisch vinden. Hier is Van Morrison. Photographer smile, take a break for a while. Take a rest, do your very best. Take five. is 1970 en het komt van het album His Band and the Street Choir. Dit was Van Morrison met Blue Money. In 1969 schreef eh, Paul McCartney het nummer Come and Get It voor de film The Magic Christian. En eh, hij had een demo gemaakt en de band Badfinger die heeft die noot voor noot overgenomen. Uh, daar gaan we dus even naar luisteren. Daar komt hij. grootste hit ooit voor Jackie Wilson. Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. En dan gaan we toen naar een eh, top 100 hit uit het jaar 1968. En die komt van de Nederlandse roep T-Set. Hier is T is Famous. T is famous in the whole wide world. From England to Japan. Tea is famous in the whole wide world. I drink it when, I drink it where, I drink it whenever I can. Tea is famous in the whole wide world. The geisha in Japan makes it to a solemn happening. You feel it more when you sit on the floor. You feel on the floor like a king. Uchiha, yeah, it gives you all you want. When they tea, and you hear the birds in the bloom, in the bloom. Oh, tea is famous in the whole wide world, in the Arctic they drink it with salt. A Dutchman when he feels at ease he learned it from, he drank it with, he learned it from the Chinese. the Arctic to drink it with salt. A Dutchman drink it when he feels at ease. He learn it from, he drink it with, he learn it from the Chinese. One cup will cheer it, yeah, it gives you a I drink it when, I drink it where, I drink it whenever I can. T-set en T is famous uit eh, 1968, een top 100 hit. En we blijven even bij de nederpop. Hier is eh, Big Mouth en Little Eve. Mouth samen met Little Eve uit 1975. En het nummer heette Uncle. En dan gaan we nu luisteren naar Roxy Music en Love is the Drug. Lord in me. Oh, get that buzz. Love is the dog I'm thinking of. Oh, can't you see? Love, the drug. was eh, Love is the Drug van Roxy Music. Eh, de groep Sailor die brengt ons even naar het nieuws van drie uur. En dat doen ze met het nummer Jacaranda. Tot zometeen na het nieuws en de berichten.